Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen vijf jaar zijn duizenden Syrische gevangenen gedood of omgekomen door honger en marteling. Het gaat vooral om Syriërs die door het regime van Assad werden vastgehouden. De Syrische overheid is daarmee schuldig aan misdrijven tegen de menselijkheid, schrijft de VN in een nieuw rapport. De commissie die onderzoek deed schrijft dat de Syrische overheid bezig is om de Syrische bevolking uit te roeien. Libanon-veteranen vragen 15 miljoen euro aan het ministerie van Defensie als schadevergoeding vanwege hun posttraumatische stressstoornis. De 120 militairen kregen PTSS na hun missie in Libanon begin jaren 80. De militairen verwijten Defensie dat ze na hun uitzending niet de benodigde zorg hebben gekregen. In een huis in Heer Hugo Waard heeft de politie vorige maand twee dode baby's gevonden. Een paar dagen voor de vondst pleegde de moeder zelfmoord in een GGZ-instelling. In haar kamer lagen brieven waarin stond dat ze haar baby's om het leven had gebracht. Na onderzoek vond de politie de lichaampjes in haar huis. Omdat de verdachte is overleden is het onderzoek inmiddels afgerond. De aanpak van malafide winkels in Rotterdam werpt zijn vruchten af, zegt burgemeester Abu Taleb. De politie begon vorig jaar met de aanpak van criminaliteit in winkels en cafés die op het eerste gezicht normaal lijken. Na verschillende acties tegen zwartbankieren, witwassen en drugshandel namen agenten in totaal 10 miljoen euro, 7 kilo goud, honderden kilo's harddrugs en 23 auto's ter waarde van bijna 7 ton in beslag. Het Openbaar Ministerie gaat een aantal jongens vervolgen die vlak voor carnaval consumptiebonnen hebben vervalst. De zogenoemde neutbonnen kosten 25 euro per 12. Een jongen van 17 uit Roosendaal wordt gezien als hoofdverdachte. Hij heeft volgens de politie duizenden valse consumptiebonnen laten drukken. Het weer langs de kust stormt het en in de rest van het land gaat de wind gepaard met regen en zware windstoten. Vanavond en vannacht is er minder wind. Morgen begint met zon, maar daarna gaat het vanuit het zuiden regenen. Het wordt dan maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk op maandag. Rond Amsterdam is wel wat meer vertraging dan anders. En dat komt omdat de spitsstrook op de A7 van Zaandam naar Horen al de hele spits dicht is tussen knooppunt Zaandam en Purmerend. Er zijn daar technische problemen. Die spitsstrook blijft ook dicht. Dat leidt tot file op de A8 van Amsterdam naar Zaandam voor knooppunt Zaandam drie kilometer. En op de A10 vanaf beide kanten op de Ring West tussen Amsterdam Slotervaart en Westpoort 5 kilometer.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 Als eerste hoorde je Gonna van Blake Shelton. Dan en Shea vertolken Nothing Like You. En Thomas Red is van de partij met Dia Happy Man. Ik wens je weer veel luisterplezier. remember when I first met you Sipping coffee in a corner booth You were twirling your hair and I just had to stare for a minute or two I was laughing at your stack of books Then you shot me that smile Hey beautiful girl, in your own little world, let me in it You got all of my attention You ain't even trying yeah, you're my kind of different and I've never seen nothing, nothing like you light in the dark and you still in my heart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 Between the bottle and the look in your eyes and the Marvin Gaye. Then we danced in the dark under September stars in the pouring rain. And I know that I can't ever tell you enough that all I need in this life is your crazy love. If I never get to see the northern lights, or if I never get to see the Eiffel Tower at night. But with all I got is your hand in my hand, baby, I could die. makes it hard to breathe. You're a saint, you're a It's the cutest, the hottest, masterpiece. It's too good to be true, nothing better than you in my wildest dreams. And I know that I can't ever tell you enough that all I need in this life is your crazy heb ik nog meer in dit eerste uur? Vaste onderdelen zoals het album en de act van de maand komen voorbij. Als original heb ik Shame on the Moon. Ook sta ik stil bij een drietal songs uit eigen land. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Chris Stapleton heeft met zijn album Traveler de countrywereld op zijn kop gezet. Hij grijpt terug naar de roots van de muziek en dat wordt in Nashville nauwelijks nog gedaan. Nu is Nashville in verwarring. Blijven ze doorgaan met de pulp van nu of doen ze mee met Chris? De keus is nog steeds niet gemaakt. Een feit is wel dat ze nu op twee gedachten hinken. Used to spend But you rescued me from reaching for the bottom and brought me back, being too far gone. You're as smooth as Tennessee whiskey. Emily Crawford heeft juist haar tweede album Loving Like Fools uit. Daarvan afkomstig is Will You Be Mine. Als er iemand het predicaat Queen van de Honky Tonk verdient, dan is het de Amerikaanse zangeres Rosie Flores. Haar muziek is een uitgebalanceerde mix van country, rockabilly en honky tonk, gebaseerd op de jaren 50 van de vorige eeuw.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 Begonnen als dirigent en later DJ bij een radiostation. Vervolgens was Jeremy McComb tourmanager voor de komiek Larry the Cable Guy. In 2008 tekende hij een platencontract en FM is inmiddels zijn tweede album. Running to Kiss You vinden we daar ook op terug. say Shame on the Moon is geschreven door Rodney Crowell en opgenomen voor zijn gelijknamige album in 1981. De original van deze week. till you've been beside a man. You don't know what he wants. You don't know if he cries at night. You don't know if he don't. When nothing comes easy, old nightmares are real. Until you've been beside a man don't know how I feel. Once inside a woman's heart, a man must keep his head. Heaven open up the door where angels fear to tread. Some men go crazy some men go slow, some men go just where they want, some men never go. everywhere it's all around. Comfort in a crowd, strangers' faces all about, laughing right out loud. Hey, watch where you're going, step light on your toe until you've been beside a man don't know who he This Old Honky Tonk is de muziek in de stijl van Merle Haggard, George Jones en George Strait. Heerlijk om naar te luisteren. Paul Pace is de zanger. country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Uiteraard weer een drietal songs uit eigen land. Danny Vera timmert al jaren aan de weg. Hij wordt omschreven als een groot talent, maar een definitieve doorbraak laat nog steeds op zich wachten. All I Wanna Do Is Make Love To You laat horen dat Danny die doorbraak wel verdient. Ook duik ik in de countrygeschiedenis met de Tielman Brothers en Country Girl. Tot slot het duo Heidi Gabriel en Mr. Fox zij wonnen het afgelopen jaar een award in Texas en zijn vandaag in dit programma aanwezig met Sweet Mr. Songman. It was a rainy night When she came into sight Standing by the road No umbrella, no coat So I pulled up alongside and I offered her a ride. She accepted with a smile. So we drove for a while. I didn't ask her name. This lonely girl in the rain. Fake, tell me it's right? Is this love at first sight? Please don't make it wrong, just stay for tonight. All I wanna do is make love to you. Just say you will, you want me to. All I wanna do is make love to you. I got loving arms to hold on to. So we found this hotel. It was a place I knew well. We made magic that night. She did everything right. She made a man out of me so many times. And in the morning when I woke, all she left me was a note. She told me I am the flower, you are the seed. When we walked in the garden, we planted a tree. Don't try to find me, please don't you dare. Just live in my memory you will always be there. All I wanna do is make love to you. Just came around the same way. You can't imagine my surprise when I saw my own eyes. She said, Please, please understand. Oh, I'm in love. Crossroads. don't play the game of cat and mouse. you said you love me You said you'd ever stay Oh, baby, please don't walk away Remember when you first came to town Your shiny cheeks and fresh country gown you sold me your chickens, your egg, your milk and cheese. Oh, country baby, come to me, oh please. Country girl, will you receive me all alone at your farm? Funny country girl. the rail and cheese and all and do your horns do the northern too. Country girl, I want to marry you. I used to live and work in this town press iron gown. With your curly hair, your skin so soft and fair, oh country baby, I will follow you. and gonna do your harm. visste han. safe behind my walls of glass. Now you keep staring back at me Mr. was het blokje country uit eigen land. Chris Stapleton is een uitstekende zanger die beschikt over een veelzijdige stem, die zowel rauw als gloedvol kan klinken. Het is een stem die het goed doet in de songs die worden gedomineerd door invloeden uit de country. Maar ook in de bluesy of meer soulvolle tracks op de plaat maakt Chris Stapleton diepe indruk met zijn vocalen. Might as well get stoned. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. said she didn't love me and kicked me out the door. Now I'm living in one room, sleeping on the floor. I think I'm gonna kick my boots off and put some music on. And since I'm all alone, I might Aan het eind van dit eerste uur gaan we naar Texas en wagen ons op de dansvloer in de Texas dance halls. De Jack Nelson Band staat op het podium. Zometeen nog een uur country. Buster, I was feeling just a bit nutty when I lost my lug nuts last week. I called up my buddy Harry, nearly wound up in Bonita Creek. We fixed that broken spoke, got a little green in Greenhawk. I found my brother out in Albert, Texas. Then we headed down to Lukenbach. Walked the floor at John T's Country Store. Caught a show at Shredder Hall. Headed up north to Old Fort Worth to Dosey Do at Billy Bob's.